12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Telefoons zijn nog steeds niet terecht. Volgens het OM zijn die spullen mogelijk van groot belang voor het onderzoek. Drie dagen nadat Savannah als vermist werd opgegeven... werd haar lichaam in de sloot gevonden. Een dag na de vondst werd een jongen uit Den Bosch opgepakt. De gemeente Groningen verwacht dat de maaltijdrel in een serviceflat mogelijk deze week wordt opgelost, meldt RTV Noord. Veertien bewoners van de Vondelflat vinden het eten van de vaste leverancier niet lekker en bestellen ergens anders. De directeur van de flat dreigt daarom met een rechtszaak, maar wacht nu eerst de uitslag van een enquête af. Flatbewoners mochten daarin zeggen hoe het eten moet worden geregeld. Deze week zijn er gesprekken over de uitkomsten. Er dreigt volgend jaar een tekort aan EHBO'ers bij zomerevenementen, zegt het Rode Kruis. En daarom gaat de organisatie dit najaar campagne voeren om extra vrijwilligers te werven. Er zijn zeker duizend extra mensen nodig. Deze zomer stuurt het Rode Kruis in totaal zo'n 9000 vrijwilligers naar bijna 2000 evenementen. De ANWB waarschuwt voor twee kinderzitjes die tijdens een test onveilig bleken te zijn. Kinderen die erin zitten lopen het risico ernstig gewond te raken. Het gaat om de Recaro Optia en de Ghanè Grand One. Bij een frontale botsing komen beide autozitjes los... waardoor ze door de auto kunnen vliegen. De zitjes zijn nog te koop, maar de ANWB raadt aan ze niet aan te schaffen. Meer dan 2 miljoen mensen zagen Nederland gisteren winnen op het EK vrouwenvoetbal. De Oranje Vrouwen wonnen de openingswedstrijd in Utrecht met 1-0 van Noorwegen. Bij het laatste EK in 2013 waren er nog maar 770.000 kijkers voor de eerste wedstrijd van Oranje.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 Ik blijf je altijd trouw, want de het toch alleen. Wat goed moet, dat gaat fout. Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. op jouw gezicht. Oh, daar, oh, ben jij. Oh, daar ben jij.